Levi van Eck met het NOS-journaal. Oekraïne was vorig jaar voor Nederland de grootste leverancier van ruwe zonnebloemolie en maïs, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de ingevoerde zonnebloemolie kwam vorig jaar 84% uit Oekraïne. Van de geïmporteerde maïs was dat 42%. Beide producten waren goed voor ruim de helft van de totale invoer uit Oekraïne. Het land heeft vanwege de oorlog een exportverbod afgekondigd voor verschillende levensmiddelen. Daardoor is het moeilijker om aan zonnebloemolie te komen... wat onder meer in Nederland tot lege schappen leidt. Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel tegen een man die wordt verdacht van ontucht met zijn vier dagen oude baby en de negenjarige dochter van zijn vriendin. De man van 45 uit Nieuwegein maakte volgens het OM pornografische foto's van de kinderen en deelde die met anderen. Op zijn telefoon werden meer dan 16.000 foto's en filmpjes gevonden. De mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur is geschreven door Arthur Japin. Dat stelt de stichting CPNB na een peiling. De uitslag werd bekendgemaakt in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Het gaat om de zin, dit is het enige wat telt, lieverd... dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was. De zin komt uit het boek Een schitterend gebrek van Chapin... dat in 2003 werd gepubliceerd. De peiling werd gehouden in het kader van het thema Eerste Liefde van de aankomende Boekenweek. Ronald Koeman volgt Louis van Gaal op als bondscoach van het Nederlands elftal na het WK in Qatar, dat meldt de Telegraaf. Hij begint dan op 1 januari aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Het WK is dit jaar in november en december. Van Gaal had al eerder aangegeven daarna niet verder te gaan. Het weer. Vannacht is het bewolkt en vooral in het noorden kan wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 8 graden.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 aan een lach en een feest. Het begint meestal vrijdags als het vijf uur is geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt getapt. Dit is nog zeker niet de laatste is in de hemel voor iedereen een Je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen al bier, je leeft nog steeds op aarde, dan zinken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar Maar zoals de haag gaat doen wij het wel uit en zingen wij nog één keer uit. Het is zeker niet de laatste, want wij gaan door tot onze vloer. Al is er in de hemel voor iedereen op hier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je dier. Het is toch zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haan gaat kraaien, doen wij het dicht bij ruiken en zingen wij nog.